Dikter met het NOS De overheid heeft de uitgaven aan onderwijsveiligheid in 15 jaar tijd verdubbeld zonder dat het resultaat heeft opgeleverd. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zo werd in het basisonderwijs extra geld gestoken in personeel en het verkleinen van klassen. Maar daar is niets van terug te zien in de schoolprestaties. De op non-actief gestelde directeur Noorten al gaat per 1 maart gewoon weer aan de slag bij het COA. Dat zei ze in het tv-programma Pauw en Witteman. Ze sprak de klachten over haar beleid en haar functioneren tegen. Medewerkers spraken eerder van een verziekt werkklimaat. al ontkende ook een buitensporig hoog salaris te verdienen. Het gerechtshof bepaalde gisteren dat het COA een fout heeft gemaakt door Al-Bayrak op non-actief te stellen. Burgemeester Jacobs van de gemeente Helmond legt dit jaar zijn functie neer. Als reden gaf hij in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat het een zwaar jaar is geweest. De Helmondse burgemeester moest een tijdje onderduiken vanwege doodsbedreigingen, mogelijk afkomstig uit het illegale drugscircuit. En ook kreeg hij kritiek over een extreemrechtse demonstratie in zijn stad. De republikein Mitt Romney heeft, zoals verwacht, ook de voorverkiezingen in New Hampshire gewonnen. Dat werd duidelijk na bijna 90% van de stemmen geteld was. Ron Paul werd tweede, John Huntsman derde. 38% van de stemmen is voor Romney, 23% voor Paul en 17% voor Huntsman. Rick Perry, de gouverneur van Texas, staat op 1%. Vorige week won Romney ook al de eerste voorverkiezingen die in Iowa. In Nigeria zijn gisteren 13 mensen omgekomen door religieus geweld. Acht christenen werden doodgeschoten in een bar in het noorden van Nigeria. Dat was waarschijnlijk het werk van de terreurgroep Boko Haram, die alle christenen uit het noorden wil verdrijven. Daarna werden uit wraak vijf mensen in een moskee in het zuiden van Nigeria door een woedende menigte gedood. Het weer bewolkt en droog en het wordt ongeveer 9 graden vandaag. Morgen is er veel bewolking met kans op een beetje regen. Blijf vrij zacht met in de middag opnieuw 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A9, Diemen richting Amstelveen, is dicht bij knooppunt Holendrecht.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 www.zfmzandvoort.nl ZFM Jij vroeg ben je veranderd Het antwoord nog steeds onzeker Als tien jaar terug get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no, I get a good feeling, yeah.